Mark Hokker met het NOS Journaal. Websites die anonieme zorgen minder mensen helpen omdat ze minder subsidie krijgen. Het gaat om websites die jongeren bijvoorbeeld helpen bij depressies en eetstoornissen. Omdat de zorg anoniem is, vergoeden de verzekeraars die niet. Het Rijk heeft wel een subsidiepot, maar omdat er steeds meer hulpwebsites komen... krijgen die elk steeds minder geld. Een Indonesische rechtbank heeft een moslim-extremist ter dood veroordeeld. Een man van 46 wordt gezien als het brein achter de aanslagen in 2016 in Jakarta... waarbij zeven mensen om het leven kwamen en een Nederlander zwaar gewond raakte. Volgens de rechtbank gaf de man vanuit de gevangenis opdracht voor terroristische aanslagen. Een schadeclaim van een groep Dutch betters bij Defensie is opgeschort, zegt hun advocaat... De 230 oud-militairen eisten 22.000 euro per persoon vanwege hun ervaringen in Srebrenica. Ze konden daar niets doen tegen de massamoord op Bosnische moslims. De groep heeft er inmiddels vertrouwen in dat het ministerie van Defensie zorgt voor eerherstel en goede nazorg en ziet daarom vooralsnog af van de claim. Zuid-Koreaanse diplomaten zijn in Noord-Korea om te praten over de hereniging van Koreaanse families. De landen hebben elkaar beloofd dat in augustus de ontmoetingen worden hervat, maar hebben wel eigen voorwaarden. Noord-Korea wil dat twaalf vrouwen die tegen hun wil in Zuid-Korea zouden wonen... kunnen terugkeren naar het noorden. En Zuid-Korea wil meer contactmogelijkheden voor gescheiden families. In Amsterdam is gisteravond een gebouw beschoten met een raketwerper. Getuigen hoorden een enorme knal bij een kantoorpand in Amsterdam-Sloterdijk. De politie trof daar een kapotgeschoten raam aan... In de buurt werd de raketwerper gevonden. De politie weet nog niet waarom er juist op deze plek werd geschoten. Het weer, veel bewolking, maar af en toe ook wat zon. Vooral in het noorden en oosten valt regen of komen buien voor.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 ZFM Jazz, tweede deel. Ha, hey, at your baby. Good to see you. The way you wear your hat. The way you serve your team. that. No, no, they can't take that away from me. The way you smile just be the way you sing off key, the way you haunt my dreams.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 take that away from me. No, they can't take that away from me. till three. Can't Take That Away From Me, Barbara Windsor en Joe Longthorne, Een stuk geschreven door eh, George en Ira Gershwin. Voor een, eh, een, een van de muzikale films uit de jaren 30 met eh, Fred Astaire en Ginger Rogers. Deel 2, ZFM Live uitgezonden vanuit de Tolweg 10A... Uh, zoals altijd nodig ik graag luisteraars uit... om gewoon spontaan langs te komen om een praatje te maken... of iets te vragen of te vertellen over jazzmuziek. Neem je lievelingscd mee en bedraai hem gelijk hier stand te peden in de uitzending. Ik had in deel 1 al een kleine verwijzing naar de Vaderdag... Eh, in de vorm van de vreselijk trieste blues van eh, eh, de meneer eh, Rubber Legs. En eh, één stukje doen we nog ter gelegenheid van deze dag. En dat kan eigenlijk niet missen. Dat uh, zou moeten zijn Rosemary Clooney, My Heart Belongs to Daddy. off a game of golf. I may make a play for the caddy. But when I do, I don't follow through, cause my heart belongs to daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine fin and Hattie, I just adore his asking for more, but my heart belongs to daddy. Yes, my heart so I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Da da da da da da da da da. So I want to warn you, laddie, though I know you're perfectly swell, that my heart belongs to Daddy. Cause my daddy, he treats it so well. grady, I never dream of making the team. My heart belongs to daddy. Yes, my heart belongs to daddy. So I simply couldn't be bad. Yes, my heart long time ago, a million years BC, the best things in life were absolutely free. But no one appreciated a sky that was always blue and no one congratulated a moon that was always new. So it was planned that they would vanish now and then, and you must pay before you get them back again. That's what storms were made. you shouldn't be afraid for. Every time it rains, it rains pennies from heaven.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 So if you hear it thunder, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven for you. trade them for a package of sunshine and flowers. If you want the things you love, you must have showers. So when you hear it thunder, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven for you. And That's what storms were made for. And you shouldn't be afraid, for there'll be pennies from heaven for you. was uh, eh, Mel Tormé met het stuk 'Pennies from Heaven. En dat is oorspronkelijk bekend geworden door eh, Bing Crosby. Het liedje werd in 36 genomineerd voor een Oscar. Maar eh, daar werd het weggestemd ten gunste van de song The Way You Look Tonight. Um, ehm, Mel Tormé, die dit zong, is niet alleen een onwaarschijnlijk goede zanger gebleken. Maar ook, was ook een fenomenaal slagwerker. Hij kon eh, als geen ander ook heel goed sketten. Hij zat ritmisch helemaal eh, in elkaar. Zoals, uh, waar, op een manier waar jazzmuzikanten alleen van dromen. Ik ga nog een stukje laten horen. Gezongen door Mel Tormé. En dat is een stuk ook van Gerswin. Eh, en dat uh, een van de laatste liedjes die Gershwin heeft eh, voltooid voor zijn vroegtijdige dood. Ehm, het was een beetje een ongewone melodie. hij noemde dat zelf zijn Brahms-song. En zijn broer Ira, die schreef al de teksten, ook hier... die vond het meer een kerkachtig liedje. En de originele uitvoering, kerkachtig of niet... die zou uitgroeien tot een van de grote gerswin favorieten Veertien weken lang stond het in de hitparade destijds... waarvan een aantal weken op nummer één. En ironisch genoeg de enige gerswin song die zo'n commercieel succes werd. En dan heb ik het over Love, Love Walked In... gezongen door Mel May. said hello. Chewberry Jam door het orkest van Chewberry. Bij de zoektocht naar eh, steeds maar mooiere en eh, interessantere eh, jazzopnames... ben ik ineens gestuit op een, een Engelse trompetist... waar ik nog nooit van gehoord had, waar ik versteld van stond. En toen ging ik zoeken in de geschiedenis en in de jazzboeken blijkt het een hele bekende eh, en eh, gewaardeerde trompetist te zijn. Ik had er nooit van gehoord. Hij heeft fantastische orkesten. En eh, ik ga nu twee opnamen laten horen met een fantastisch swingbandje. Dick Suthalter en his London friends. En die gaan we horen in Dream a Little Dream of Me. Thank you. verkeerd. Dick Suthalter en his London Friend. De, een deel van de Friends wordt gewisseld. En er komen nieuwe Friends. En dan is er weer een begeleidingsgroep. En dan gaat hij spelen met zijn Friends. The Blue Room. hij schoot er bijna voorbij. De bassist voor de laatste noot. Eh, ik wil graag dit, eh, dit blokje Dick Sult, Suthalter en his London Friends afsluiten met een eh, kleine bezetting zonder slagwerken. Piano, gitaar, trompet en bas. En dat is een stukje Isn't It a Lovely Day. Thank you. Eh, ben Webster live. Our love is here to stay. Dan ga ik nu iets draaien van onze Haarlemse José Koning. Die heeft in 2001 eh, een cd opgenomen. Eh, een, een harte wens van haar om in het, het centrum van de Bossa Nova in Brazilië... een cd op te nemen met allemaal muzikanten die daar vandaan komen. En ze heeft dat voorbereid in Nederland met eh, de gitarist eh, Leonardo Amuedo. En uh, het is een mooi product geworden. Het grappige is dat er één stukje op staat. Eh, het zijn allemaal bossa's en allemaal speciaal geschreven dingen, ook bestaande dingen. Eén stukje. En dat kennen we allemaal. Ik eh, wil het graag laten horen. De Braziliaanse naam is Silencio en Amsterdam. чудо. mas o silêncio chama. Meu nome é desamparo, perdido nessa trama. O vento frio sorriu de mim. Quem sabe a saudade um dia ter fim. Cidade vazia, será que algum dia eu vou ter alguém? Uh, uh, uh. Silêncio em Amsterdã, será que amanhã? Paris, Amsterdã, toda a gente ama. Casais domesticados se abraçam em suas camas. Eu ando em silêncio, mas o silêncio chama. Meu nome é desamparo, perdido nessa trama. O vento é frio sorriu de mim. Quem sabe a saudade um dia tem fim. Cidade vazia, será que algum dia? vou ter alguém. Thank you. Música was eh, Don Bias. All the Things You Are. Wij naderen het einde van deze uitzending ZFM op zondag. En eh, ik ga alvast afscheid nemen. We, gaan, eh, we hebben net gehoord bij José Koning een accordeon. Dat was meneer Sivuka. Die begeleidde haar prachtig. En ik wil nu eindigen met de Dutch Winkles Band die onze Johnny Meyer begeleiden. Eh, als een, eh, nou goed, klaar. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je het leuk vond. Graag tot de volgende keer.